Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Taliban zeggen al delen van de luchthaven van Kabul in handen te hebben. Op video's op sociale media laten ze zien dat ze het civiele gedeelte van het complex zijn binnengegaan. De VS zegt dat het militaire gedeelte nog in Amerikaanse handen is. Volgens een BBC-verslaggever zijn de Amerikanen en de Britten hun aanwezigheid op de luchthaven aan het afbouwen. Nederland en veel andere NAVO-landen zijn al gestopt met het evacueren van mensen. Gisteravond kwam de laatste groep Nederlanders uit Afghanistan aan op Schiphol, onder wie de ambassadeur en militairen. De twee mannen die worden verdacht van een aanslag op een Groningse journalist... staan bekend als corona-ontkenners. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de mannen van 31 en 32... geregeld te zien waren bij protesten tegen coronamaatregelen. Ook deelden ze op sociale media complottheorieën over het gevaar van vaccins... en vielen ze buren lastig met corona-ontkenningen. Waarschijnlijk hadden ze het op de journalist gemunt... omdat hij op de Groningse nieuwssite Sikkom kritisch schreef over complottheorieën. Ze gooiden vorige week een molotovcocktail tegen zijn voordeur. Een Amerikaans echtpaar moet bijna 40.000 euro aan hun zoon betalen... omdat ze zijn pornoverzameling hebben weggegooid. Volgens de rechter hadden ze dat niet mogen doen. De zoon was na zijn scheiding bij zijn ouders komen wonen. Toen die zijn omvangrijke pornocollectie hadden ontdekt... besloten ze die te vernietigen. Volgens hen is de man seksverslaafd. De collectie bestond uit 12 dozen beeldmateriaal, vooral video's, en twee dozen seksspeeltjes. Om de waarde daarvan te bepalen werd een deskundige van een seksmuseum ingeschakeld. Die kwam uit op 25.000 euro. Daarnaast moeten de ouders ook de advocatenkosten van ruim 12.000 euro vergoeden. Het weer, vannacht plaatselijk een bui, minima tussen 12 en 15 graden. Overdag bewolkt, maar ook af en toe zon. Vooral in het binnenland kan een bui vallen. En het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.